7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Ruim een miljoen mensen hebben een petitie getekend... tegen de geplande schorsing van het Britse parlement. Premier Johnson heeft dat voorgesteld. Volgens critici om de kans op een no-deal brexit te vergroten. Brexit-tegenstanders noemen het voorstel schandalig en ondemocratisch. De handtekeningenactie staat sinds gistermiddag op een website van het Britse parlement. Bij 100.000 handtekeningen moet het parlement een debat overwegen... en die grens is nu dus al ruimschoots gehaald. Snelle elektrische fietsen, zogeheten speed pedelecs... worden steeds populairder in Nederland. Volgens het CBS reden er deze zomer zo'n 17.000 van rond. Dat is een stijging van 60 vergeleken met twee jaar geleden. Het CBS denkt dat mensen voor de snelle fiets kiezen... omdat het steeds drukker wordt op de weg en in de trein. Bij een keukenzaak in Venendaal is vannacht brand uitgebroken. Die is onder controle, maar de brandweer is nog wel even bezig met nablussen. De showroom van de zaak bleef gespaard. De brand ontstond in het magazijn van een filiaal van Superkeukens. In Amerika is autocoureur Jesse Combs omgekomen... tijdens een poging om het snelheidsrecord op land te verbeteren. Ze reed in een auto die werd aangedreven door een straalmotor. Combs werd bij het grote publiek bekend door haar optreden in het Discovery-programma Mythbusters. Ze had het snelheidsrecord op land in handen met 777 km per uur. Jessie Combs was 39 jaar. Ajax heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. In de arena wonnen de Amsterdammers gisteravond met 2-0 van Apoel Nicosia. Alvarez en Tadic maakten de doelpunten. De overwinning was genoeg na het 0-0 gelijkspel op Cyprus vorige week. Vanavond is in Monaco de loting voor de groepsfase van de Champions League. Het weer. Lokaal kan er een lichte bui vallen vandaag.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 Feeling all 45, going on 15. I am the morning DJ at WOA. Some loser. He's a loser, but he still keeps on trying. It goes so easy with that rain falling down I think a tropical vacation this year Might be the answer to this hillbilly Zandvoort ook op internet.